De twee kregen ruzie in een speeltuin. Het slachtoffer werd daarop zeker zes keer in zijn rug gestoken. Hij strompelde naar een cafetaria en is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De jongen is niet in levensgevaar. De steekpartij gebeurde onder de ogen van kinderen die ook in de speeltuin waren. De politie in Den Haag zoekt nog naar de dader. Waarom de jongens ruzie hadden is nog niet bekend. De inlichtingendienst AIVD waarschuwt middelbare scholen tegen het inhuren van dierenrechtenorganisaties. Aanleiding is een donatie die een scholengemeenschap onlangs betaalde voor een voorlichtingsles. Volgens de inlichtingendienst kan dat geld gebruikt zijn voor verboden doeleinden. De AIVD waarschuwde vorig jaar in een nota al voor de verwevendheid van legale en illegale activiteiten van dierenrechtenorganisaties. De man achter de smeergeldaffaire die Duitsland begin jaren 80 op zijn grondvesten deed schudden, is overleden. Ook zijn vrouw is dood. Over de omstandigheden is nog niets bekend. De industrieel Braugitsch stond aan het hoofd van het Flik-concern. Om belastingvoordelen te krijgen deelde hij 26 miljoen mark uit onder politici en politieke partijen van links tot rechts. Onder de politici waren de latere bondskanselier Kool en liberale minister Lambsdorff, die uiteindelijk moest aftreden vanwege de affaire. Brauchitsch zelf moest twee jaar de cel in. Hij is 83 jaar geworden. Een vrouw die claimt getrouwd te zijn met acteur Leonardo DiCaprio moet de komende drie jaar uit zijn buurt blijven. Een rechter in Los Angeles heeft bepaald dat ze niet binnen een straal van 100 meter van DiCaprio mag komen. De 41-jarige vrouw, afkomstig uit Chicago, schreef regelmatig brieven waarin ze beweerde dat ze zwanger was van DiCaprio. Twee keer reisde ze naar Los Angeles voor een ontmoeting.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 Zak lekker achterover, schenken we een lekker drankje in. Dat doen wij hier ook in de studio. we alle tafels opzij. Voor Zandvoorts grootste dansvloer. DJ JK na twee uur non-stop. Look deep. range, hopped out the Lexus. Every year since, I've been on that next shit. Traded in a gold for the platinum Rolex. Now a nigga wrist match the status of my records. Used to rock a throwback, ballin' on a corner. Now I rock a telesuit, looking like a owner. No, I'm not a Jonas, brother, I'm a grown up. No, I'm not a virgin, I use my cojones. I move onward, the only direction. Can't be scared to Search of perfection, gotta keep it fresh, even when we sexing. But don't be mad at him when it's on to the next one. Somebody bring me back. double your money and make it stack. I'm on to the next one, on to the next one, on to the next one, on to the next one. Somebody bring me back the money, please. For the throwback jersey, cause we on to the next one. Fuck that auto tune, cause we on. Niggas don't be mad cause it's all about progression. Loiterers should be arrested. I used to drink Cristal, them fuckers racist. So I switch gold bottles on to that spaceship. You gon' have another drink or you just gon' babysit. On to the next one, somebody call a waitress. Baby, I'm a boss. I don't know what they do. I don't get drops. I drop the label. World can't hold me. Too much ambition. Always knew it'd be like this when I was in the kitchen. Hold up.